Bijvoorbeeld bij het toeslagenschandaal. Ouders werden onterecht behandeld als fraudeur... waardoor ze tienduizenden euro's aan toeslag terug moesten betalen. Op die fraudelijsten stonden opvallend veel mensen met niet-westerse klinkende achternamen. En dan kon je erop terechtkomen als je bijvoorbeeld geld had gedoneerd aan een moskee. Bij de Sociaal-Economische Raad hebben ze de oplossing gevonden voor het personeelstekort in de zorg. Mensen die er zijn, moeten gewoon wat langer werken. Er zijn nog heel veel mensen die werken in deeltijd en die zouden meer uren willen werken. Nou, als we dat voor elkaar krijgen, lossen we een groot deel van het probleem op. Ja, het moet voor die mensen dus aantrekkelijker worden om meer uren te werken. Dat zou kunnen door ze meer te betalen, zonder dat ze hun recht op allerlei toeslagen verliezen. In Rusland kunnen opa's en oma's zich binnenkort ook aanmelden bij het leger. Tot nu toe was er een maximumleeftijd van 40 jaar, maar die wordt geschrapt. De oudere recruten worden niet naar het front gestuurd, maar ze kunnen bijvoorbeeld wel medische taken krijgen. En dit is wat jongeren het liefst scoren in de schoolkantine. Een chocoladekoekje, denk ik. Een kaasbroodje of frikandelbroodje of zo. Ik hoop meestal koekje en een caprese. Een panini. Eh, Turkse pizza. Ja, veel vet en zoetigheid dus. Minder dan de helft van alle middelbare scholen heeft een gezond keurmerk. En zelfs die gezonde scholen sjoemelen wel eens... en verkopen alsnog kaasbroodjes, chips of snoep. Collega's van NOS Story zochten het uit en vroegen wat scholieren nou zelf vinden van het eten in de kantine. Het is, is een beetje te duur voor wat je krijgt. Want bij de winkel kan ik het dubbele krijgen voor dezelfde prijs. Want een appel bijvoorbeeld, dat kost meteen al 60 cent. Ik, vind, ik koop dan niet voor een chocoladekoekje wat ik net lekkerder vind voor 1 euro. Ja, ze vinden wat ze in de kantine krijgen te duur. En er komt nog bij dat de gezondere opties vaak prijziger zijn dan de ongezonde. Het weer, af en toe wat zon, ook wat wolken en een graad of 18. Morgen meer zon, droog en dan tussen de 17 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ruim 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen een kwartier op onthoud. A6 Muiden richting Lelystad tussen Knoop Almere en Lelystad 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 10 minuten op onthoud. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens richting Den Haag.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 Wat de gevolgen van die erkenning zijn voor mensen die daardoor onterecht... op een fraudelijst van de fiscus terechtkwamen... moet begin volgende week duidelijk worden. Het Britse ministerie van Defensie roept Rusland op om Oekraïne graan te laten exporteren naar landen waar anders honger ontstaat. De Britse minister zei ook dat hij niks voelt voor het plan om de sancties tegen Rusland op te heffen in ruil voor het vrijgeven van graan. En het apenpokkenvirus is nu in Nederland bij 12 mensen vastgesteld. Volgens het RIVM is dat een verdubbeling vergeleken met maandag.